Hij is gearresteerd en vastgezet op het politiebureau in Capelle aan de IJssel. De man meldde zich nadat in het tv-programma Opsporing Verzocht foto's van tien verdachten waren getoond. De man die zich meldde is één van hen. Bij de politie zijn na het tv-programma 31 tips binnengekomen. Omdat de lijnen enige tijd overbelast waren, verwacht de politie dat er ook komende dag nog veel gebeld zal worden. Maandag hield de politie twee mannen aan in verband met de rellen op het strand in Hoek van Holland. In totaal zijn tien verdachten aangehouden, van wie er vier voorlopig zijn vrijgelaten. De vakbonden beraden zich op andere acties nu de openbaar vervoerstakingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet doorgaan. Ze wilden vanmorgen tram en metro en busvervoer in de drie grote steden tot half negen platleggen uit protest tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar de rechter verbood de staking, omdat de gemeentelijke vervoerbedrijven er niets aan kunnen doen. Vandaag zijn er wel vakbondsmanifestaties in onder meer Den Haag, Amsterdam en Groningen. Het is de bedoeling dat werknemers vanaf 5 voor 12 65 minuten het werk stilleggen. In Tilburg is toch een openbaar vervoersactie. Chauffeurs van busbedrijf Veolia houden rond de middag tijdens een pauze van 65 minuten een ludieke actie. In Tilburg is een ijshockeywedstrijd gestaakt wegens mist. Het zicht was zo slecht dat de spelers elkaar en de puk niet meer konden zien. De scheidsrechter vond dat te gevaarlijk. De mist in de ijshal was vermoedelijk het gevolg van een te hoge luchttemperatuur boven het ijs. De bekerwedstrijd ging tussen de Tilburg Trappers en Nijmegen Devils. Ook de 1600 supporters zagen niet veel meer.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 internationally. and blood